Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn in een jaar tijd zeker drie terroristische aanslagen verijdeld. Dat blijkt uit een uitgelekte brief van de Franse inlichtingendienst... die de Franse zender RTL heeft. Deze week wordt in de Franse Senaat gestemd over een antiterreurwet... die het onder meer mogelijk maakt om de paspoorten in te nemen... van mensen die van plan zouden zijn zich aan te sluiten bij de jihad. Koerdische eenheden hebben dit weekend in het noorden van Irak meer dan 200 Jezidis gered die door terreurgroep IS waren ontvoerd. Volgens de Iraaks-Koerdische autoriteiten zijn er 50 kinderen en 70 vrouwen bij. Sinds zaterdag zijn de Koerden in Noord-Irak bezig met een offensief om onder meer Sinjar te heroveren op IS. De regio rond de stad werd in augustus ingenomen door de terreurgroep. Zo'n 200.000 mensen ontvluchten het gebied, maar veel van hen kwamen vast te zitten in het Sinjar-gebergte. Joran van der Sloot is in de gevangenis in Peru neergestoken door medegevangenen. Dat zeggen zijn vrouw en zijn advocaat. Van der Sloot zou in zijn middel en schouder zijn gestoken. De autoriteiten in Peru ontkennen het met klem... en zeggen dat er steeds leugens worden verspreid over de situatie van Van der Sloot. Ze noemen zijn vrouw een dwangmatige leugenaar. Van der Sloot zit in Peru een celstraf van 28 jaar uit voor moord. PVV is een procedure gestart om PvdA-kopstukken Samsom en Spekman alsnog te laten vervolgen voor strafbare uitspraken over Marokkanen. PVV-leider Wilders kondigde drie weken geleden al aan dat hij de mogelijkheden zou onderzoeken. De partij vindt dat de twee PvdA'ers hetzelfde behandeld moeten worden als Wilders. Tegen hem is een strafrechtelijk onderzoek gestart vanwege zijn uitspraken over minder Marokkanen. Het weer bewolkt en vanuit het westen steeds meer regen. Het waait flink uit het zuiden met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijft het regenachtig met minima rond 9 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt een graad of 11. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANUB. De files van de avondspits lossen nu snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog 4 kilometer tussen Naarden en Knoopend Muidenberg. A10 Zuid richting Den Haag 4 kilometer via voor Knopend de Nieuwe Meer. En op de A10 West tussen Geuzenveld en Knopend de Nieuwe Meer 4 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden 4. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft 4.